Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Huisbazen hebben vorig jaar opvallend veel van hun huurhuizen verkocht. Dat is goed nieuws voor mensen die op zoek zijn naar een koopwoning. Maar voor anderen is het balen, zegt economiecollega Tom. Als je een huurder bent of iemand die nog thuis woont bijvoorbeeld... en zelf op jezelf wil gaan wonen... en je verdient te veel voor een sociale huurwoning... of je staat nog niet lang genoeg op de wachtlijst... maar je verdient ook weer te weinig eh, eh, om echt een kans te maken nog steeds op, die, op zo'n koopwoning... dan kom je hiermee dus wel weer verder in de knel. Er zijn nu zo'n 12.000 particuliere huurhuizen minder dan een jaar geleden. Volgens het FD ging het vooral om relatief goedkope woningen in de grote steden. De verkoop van die huurhuizen komt door allemaal nieuwe regels. Daardoor verdienen huisbazen minder aan hun investering en willen ze er dus vaker vanaf. Thierry Baudet heeft sorry gezegd voor zijn gedrag van gisteravond. Tijdens en na een debat ging hij nogal tekeer tegen andere Kamerleden. Onder meer tegen Jesse Klaver van GroenLinks PvdA. Dat vertelt politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, dat klopt. Eh, na afloop van het, van het debat ontstond er in de plenaire vergaderzaal... een woordenwisseling tussen Klaver en Baudet. En toen heeft Baudet zijn, zijn collega Klaver bedreigd voor diens bek te slaan. Baudet heeft het ook toegegeven. Hij zei dat hij boos was. Dat was omdat Klaver zou hebben gesproken suggereert dat Baudet en Forum geld uit Rusland hebben gekregen. Baudet is op het matje geroepen door de voorzitter van de Tweede Kamer... en heeft dus gezegd dat het hem spijt. De politie heeft lijsten gevonden met daarop miljoenen Nederlandse e-mailadressen. Die stonden op de laptop van iemand die is opgepakt voor helpdesk-oplichting. De verdachte zou samen met vijf andere mails hebben gestuurd... die bijvoorbeeld zogenaamd van banken en helpdesks kwamen de Spaanse voetbalbond heeft twee directeuren geschorst... die voetbalster Jenny Hermoso zouden hebben gedwongen om te liegen... over de kus die de oud-voorzitter haar gaf na de WK-finale vorig jaar. Die kus zorgde voor een hoop ophef. Behalve in één video zei Hermoso steeds dat ze niet ermee had ingestemd. Die oud-voorzitter is aangeklaagd. Gisteren eiste het Spaanse OM 2,5 jaar cel tegen hem. En het weer nog een wisselend dagje met af en toe zon... maar ook pittige buien die over het land trekken. vanmiddag kan daar ook hagel of onweer bij zitten. Het wordt maximaal 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Amsterdam 5 minuten vertraging bij Amsterdam-Zuidoost. 10 minuten op de A10 Komplein eh, bij de knooppunt de Nieuwe Meer.